Dat ik dit nog beleven, maar ken een eetje leven. dich is het schoonste op de wereld voor mij. Het is de schoene moer te zien voor elkaar geboren en tot de eeuwigheid blijven van Bier. Verwonderdagelijks stieg kous, ik alleen en ging het leven mij door. Blauwe kleur, citroenmine geur en friet, mijn lievelingsvol. En toen kwam het moment, ik zag die neusjes bij de bushalte stoom raaktes mich deed en veurende leek waar het duidelijk wat sticht dat ik sta ik dit nog beleven maar ik ken niet geloven dich mis het schoen als de radio speelt, dan zing ik met ieder liedje uit volle poos. Mijn gedachten zien dicht bij dich en dat kunt terug wie honger of doos. Nog even en dan zien veel weer bijen met duizend De kerst is schoon al, de radio speelt en weer. Jezus shoe. En wie da ik dit noch beleben mag. Ich kenne nicht Löwe, Dich bist het schoonste